12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brussel zijn na een antiracisme demonstratie rellen uitgebroken. De betoging zelf verliep rustig, maar daarna werden brandjes gesticht en winkels geplunderd. De politie werd bekogeld en voerde charges uit. Met waterkanonnen en traangas werden de railschoppers verdreven. In Antwerpen kregen 100 demonstranten een boete wegens het overtreden van de coronaregels. In Zwolle en Maastricht zijn vanmiddag ook demonstraties gehouden tegen racisme en politiegeweld. In Zwolle betoogden 2400 mensen in overeenstemming met de coronaregels. In Maastricht luisterden honderden mensen zittend naar toespraken. Ook in veel Britse steden waren protesten. In Bristol hebben demonstranten een standbeeld omvergehaald van een 17e-eeuwse slavenhandelaar en parlementslid. Het beeld werd in de haven gedumpt. Om coronabesmettingen bij onder meer slachterijen en distributiecentra te beperken... zouden uitzendbureaus arbeidsmigranten niet langer samen op één kamer moeten laten slapen... en ze ook niet in kleine busjes moeten vervoeren. Dat staat in een eerste advies van een team dat onderzoek doet... naar de arbeids- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. RTL Nieuws bericht daarover. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op drie locaties alle nertsen afgemaakt. Op een vierde nertsenfokkerij is een begin gemaakt met de ruiming en die gaat morgen verder. In totaal zijn op tien bedrijven dieren besmet met het coronavirus. Ajax-directeur Edwin van der Sar wil dat de belangrijkste wedstrijden in de eredivisie komend seizoen na de winterstop worden gespeeld. Omdat er dan mogelijk weer publiek bij kan zijn. Dat zei hij in NOS Studio Sport. Hij denkt dan aan duels tussen Ajax, Feyenoord en PSV... maar ook aan regionale toppers als Twente Heracles en Groningen Heerenveen. Van der Sar vindt dat de uit- en de thuiswedstrijd... allebei met of allebei zonder publiek moeten worden gespeeld... omdat dat volgens hem eerlijker is. Het weer. Vannacht af en toe een bui of wat lichte regen. Hier en daar kan nevel of een mistbank ontstaan. Het wordt 7 tot 11 graden.